zal nooit verloren gaan. Jij en ik, we nemen nooit een ander. Onze liefde blijft altijd bestaan. Een mooie droom. vandaag, mijn lieveling, een hele tijd vergaan. We zullen voortaan gezin. trouw naast elkaar bestaan, jij en ik. We horen bij elkander, Onze. huwelijksbootje stak van bal. De reis begon vandaag. En wat de toekomst brengen zal, dat is voor ons een vraag. Al is niet altijd zonneschijn wat ons het leven biedt. We zullen steeds verenigd zijn. Black.